Raymond Ree met het NOS-journaal. Van een van de kapers wil 20.000 euro smartengeld van de staat. Twee broers van de enige vrouwelijke kaper willen in totaal 35.000 euro. Daarnaast willen de nabestaanden dat duidelijk wordt wat er is gebeurd. De staat moet zich in de rechtbank verantwoorden voor de dood van de twee Molukkers. In juni 1977 kaapten zij een trein in Drenthe. Mariniers maakten na bijna 19 dagen een einde aan de actie... waarbij twee gegijzelden en zes kapers om het leven kwamen. Op een middelbare school in Elst heeft een leerling een leraar neergestoken. De man is behandeld in het ziekenhuis en kon daarna naar huis. De leerling is aangehouden. Volgens de politie hadden de jongen en de leraar ruzie. De andere scholieren zijn opgevangen in hun klassen en in de aula van het Overbetuwe College. Rechercheurs doen in de school sporenonderzoek en praten met getuigen. Zanger Sting heropent volgende week het Bataclan Theater in Parijs. Daar werden bijna een jaar geleden 90 mensen gedood door aanhangers van IS. Het theater was sindsdien gesloten en is uitgebreid gerenoveerd. De opbrengst van het optreden gaat naar goede doelen... en naar slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Sinterklaas wordt bij zijn intocht in Amsterdam... alleen nog vergezeld door schoorsteenpieten. De zwarte piet wordt in de band gedaan. Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in Amsterdam... en een dag eerder is de landelijke intocht in Maasluis... die op televisie wordt uitgezonden. Het is nog onduidelijk of Zwarte Piet dan wel is te zien. En bij de selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee in het land zit een verrassing. Bondscoach Blind selecteerde Marvin Zegelaar, een relatief minder bekende speler. Zegelaar speelt bij Sporting Lissabon en hij begon ooit bij Ajax. Het weer bewolkt, ook af en toe wat zon. Vanavond steeds meer regen. Het wordt 10 graden. In het weekende wisselvallig.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 nummer 11 van eh, deze week. Britney Spears. Samen met uh, eh, G-Eazy met eh, Make Me. 13 weken lang in de lijst. Ook meteen de hoogst genoteerde plek is nummer 11. En deze week blijven zitten in de lijst der lijsten. Hey, voordat we aan de top 10 gaan beginnen... ga ik eerst een kleine race meedoen van de... Nou ja, twee derde van de lijst ongeveer. De tweede... De, ja, ja ieder geval het stukje wat we <laughs> al gehad hebben. Of eh, nog niet helemaal compleet. De nummer 26, Passenger met eh, Anywhere. Op 25 een plaat die 20 weken lang in de lijst staat. Dua Lipa, Harder Than Hell. Op 24 de laatste en hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. Robbie Williams met Love My Life. Op 23 staat Alvaro Soler met eh, Sophia. De nummer 22 dan Chainsmoker samen met Phoebe Ryan met All We Know. Op 21 vinden we Katy Perry met Rise. En op nummer 20 Sean Mendes met Mercy. Op nummer 19 Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. En op nummer 18 Kaigo met Carry Me. Major Laser staat erin met eh, Cold op nummer 17. En op nummer 16 vinden we dan Selena Gomez met Kill Em With Kindness. Nummer 15 in handen van uh, Zak Noel met uh, Trumpets. Van 8 naar 15 gegaan. Van 14 naar 14 gegaan, oftewel blijven zetten is Mike Perry samen met Shy Martin met eh, The Ocean. En op nummer 13 vinden we dan Clean Bandit samen met Louisa Johnson met Cheers.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 De plaat die uh, vijf weken in de lijst staat en is blijven zitten. Kelvin Harris. At least I did in my way. Lie way, too faced But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing Mulder.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 Sam Veld samen met Lucas, Steve en Wolf. Summer on You. Daarvoor wordt de nummer 9. Calvin Harris eh, met eh, Rihanna met This Is What You Came For. En daarvoor Calvin Harris met My Way. When I spent the summer on you.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 You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger. so much younger yesterday. selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again all is lost, I will comfort you. Mm -hmm. So give me your love. top 40 wil ik zeggen. De Europese top 40. hey, het is uh, tam, tam, half uh, vijf race. En is het eigenlijk tijd voor de Nederlandse top 40, hè? Maar dan moet ik er wel even erbij pakken. En dan gaan we in vogelvluchten voor je doornemen. De Nederlandse top 40 zoals 58 eh, op dit moment eh, presenteert. Maar daar kan je niet naar luisteren, want je luistert naar mij. Heel goed. Hey, op nummer 40 vinden we Rochelle met eh, Way Up. Op nummer 39 nieuw binnenkomen, dat is For You met Bitter Taste. Jay, samen met Broederliefde met Ballon is nieuw binnengekomen op 37. En Maroon 5, Don't Wanna Know, is nieuw binnengekomen op een 36e plaats. Op 27 staat ook een nieuwe binnenkomen. James Arthur met Say You Won't Let Go. Nou, dan gaan we kijken naar eh, de top 15 eh, van eh, deze week. Imani met Don't Be So Shy op nummer 15. Op nummer 14 staat Ariana Grande met Side to Side. Op nummer 13 uh, and Bone Man met Human. Nummer 12 in handen van uh, Verena met My Love. Hailey Steinfeld met Starving staat op nummer 11. En Shawn Mendes met Mercy op nummer 10. Op nummer 9 vinden we Jonas Blue met Perfect Stranger. En op nummer 8 Bruno Mars met 24K Magic. Major Lazer met Cold Water vinden we dan op het zevende plaats. En op de zesde plaats staat eh, Baby Rexha in The Name of Love. Op nummer 7 vinden we The Cradles van Sia. En op nummer 4 Calvin Harris, My Way. Op nummer 3 eh, Starboy met The Weekend, van The Weekend bedoel ik. Net zoals vorige week. Net zoals vorige week op nummer 2 DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You.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 Deze plaat maar liefst 12 plaatsen gestegen. Maar daarmee maakt het nog steeds niet de snelste stijger. Want de snelste stijger ehm, die is maar liefst 29 plaatsen gestegen. En wie dat is, daar eh, komen we zo direct eh, bij uit. even nog een paar dingetjes. Eh, bijna een jaar namelijk na de aanslagen in Parijs... waarbij bezoekers van de Bataclan onder vuur werden genomen... gaat de concertzaal weer open. Vrijdag vandaag dus maakte Sting bekend dat hij de eerste artiest zal zijn die daar weer in de zaal zal spelen. Op 12 november moeten de deuren van Bataclan weer uh, opengaan voor een muziekconcert. De dag na het concert van Sting, 13 november, worden de slachtoffers van de aanslagen herdacht. Nou, daar kwamen op 13 november 2015 89 mensen om het leven. Met het heropenen van de Bataclan moeten we ons eh, twee zaken realiseren, laat Sting weten. Het eh, herinneren en eren van uh, een ieder die zijn leven verloor bij de aanslag en daarnaast het leven en de muziek vieren waar dit historische theater voor staat. Nou, de complete opbrengst van de kaarten komt te goede aan Live for Paris... En 13 eh, november eh, Fratiné In Mijn Frans is niet goed, dus ik hoop dat ik het eh, goed uitspreek. Hey, er gebeuren nog meer dingen op 13 november. Ja, jij weet het ook niet, Hans. Nee, nou, je heet Hans, hè? geen Frans, dus Hans <laughs> weet had je het wel geweten. er gebeuren nog meer dingen op 13 november. En dan gaan we het wat lokaler bekijken. Hier in ons eh, prachtige dorpje aan het eh, strand, op het eh, strand van Zandvoort... in hoogte van de rotonde zal 13 november Sinterklaas aankomen. <laughs> Jawel, echt waar. Ja, echt waar, echt waar. je hoorde net op het NOS Nieuws dat Amsterdam geen Zwarte Pieter meer zal gaan uitnodigen. Na één te roost, Zandvoort zal dat wel doen. Je zou alleen maar eh, Zwarte Pieter gaan uitnodigen om eh, Sinterklaas te vergezellen... Eh, om hier in Zandvoort ja, de, drie weken hectiek, zullen we maar zeggen... waar het hele jaar over loopt, gezeikt te worden. voor de kindjes weer leuke dingen gaan te brengen. Zoals in de Corver Sport al na de intocht leuke spelletjes. Er zijn maar liefst 300 kaarten voor verkocht. En ik kan je verklappen, dat is schrik niet. Binnen 2,5 uur was het uitverkocht. Echt, Marco Borsato doet er nog langer over om zijn Symfonica en Rosso te verkopen... als dat eh, Sinterklaas doet eh, in de korf Sport al met zijn spelletjes. Kan je maar zien hoe populair die man is, hè? En zijn zwarte pieten. Nou goed, dat was even de 13 november eh, ingeving van me. Hey, Michael Bublé zit midden in de promotie van zijn nieuwe album Nobody But Me. Maar heeft even wat andere zaken aan zijn hoofd. Volgens de Argentijnse krant La Noche zou de eerste zoon van Michael Bublé, Noah, kanker hebben. Een paar dagen geleden annuleerde de zanger onder meer zijn bezoek aan eh, RTL Late Night. Daarbij werd als reden voor het schrappen familieomstandigheden aangegeven. Nou, bronnen laten weten dat Michael Bublé en zijn vrouw Louisiana binnenkort met een officiële verklaring komen. Nadere details zijn nog niet bekend en de familie zou nu in de Verenigde Staten zijn voor behandeling. Zover eh, over de wereldartiest en eh, lokale artiest dan. Anouk die kennen we allemaal wel, hè, de, de rock chick. Maar eh, ze gaat iets heel anders doen, want ze zal komend jaar op het podium verschijnen tijdens Holland Zingt Hazes. De concertreeks is op 18 eh, maart en van 23 tot en met 25 maart 2017 te zien in de Ziggo Dome. Eerder was al duidelijk dat André Hazes junior en Roxanne Hazes gezelschap zullen krijgen... van Jeroen van der Boom, Xander de Buys en J. Willeke Albert, Johnny de Bol, Celia Rombly en Peter Beensem... Nou, met die laatste stond Anouk donderdagavond op het podium in Amsterdam... en daar zong ze onder meer een eh, beetje verliefd. Nou, ik heb dat eh, stukje teruggekeken. Ja, het was niet echt van de allerbeste kwaliteit, dat filmpje, eh, zullen we maar zeggen. Ik, ik vind het toch niet kloppen bij Anouk, hoor, Nederlandstalig. Dat hoort gewoon eigenlijk helemaal niet. Maar goed, dat zal wel eh, aan eh, mij liggen. Hey, we gaan de nummer 4 eh, draaien van deze week voor jou.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 Ehm, ja, we gaan aan de top 3 van deze week beginnen. En dan zal ook de, de, de snelste stijger met maar liefst 29 plaatsen in voorkomen. Maar niet voordat ik een kleine resume heb gegeven van de top 10, hoe die er nou precies uitzag. Ik ga het je verklappen. Op 10 vinden we Calvin Harris met My Way. Op eh, nummer 9 vinden we dan uh, eh, Calvin Harris samen met eh, Rihanna. This is What You Came For. De nummer 8 Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer on You. Hij is toch weer gestegen, terwijl dat de zomer echt voorbij is. Dat vind ik wel bizar. De nummer 7 dan, die is blijven zitten in haar zesde week. Hailey Steinveld samen met Gray en Z met Starving. De nummer 6, drie plaatsen gedaald in de, zijn 23 ste week. Sigala samen met John Newman en Nal Rogers met Give Me Your Love. nummer 5 dan Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Ariana Grande samen met Nicki Minaj vinden we op een vierde plaats met Side to Side. En op een derde plaats, ja, dat zou je wel willen weten. Dat ga ik nog niet doen. Nee, ik ga eerst even de top 3 van eh, vorige week laten horen. En dan gaan we snel door eh, met de top 3 van deze week. Maar zo zag hij er vorige week uit. Nummer 3 Summer Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week dus op eh, nummer 3 Sigala samen met eh, John Newman en Now Rogers met Give Me Your Love. Nummer 2 vorige week was uh, eh, Tough Low met Cool Girl. toen de tijd 10 weken in de lijst. En toen de tijd 6 weken in de lijst. DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. Dat was de top 3 van vorige week. Deze week op nummer 3 vinden we dus de snelste stijger.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 Keep up, players only. Come on, put your pinky razor to the met uh, eh, 24 Karat Magic. Hey, maar even kort wat eh, over Bruno Mars, want hij is niet boos op Kanye West. Want in 2013 was Kanye West niet de meest vriendelijke artiest eh, richting Bruno Mars. Ik weet het nog heel goed. Want tijdens de MTV Music Video Awards zei West... dan gaan ze awards uitdelen en Bruno Mars wint al die ellendige prijzen. Kunnen zenders niet iedereen enthousiasmeren terwijl dat die klootzak erbij is... Nou, hij en ik zijn cool, zo liet Bruno Mars weten in een gesprek met de Rolling Stone. Hij heeft me gebeld en zijn uh, verontschuldigingen aangeboden. Het is en blijft eh, Kanye. Nou, uiteindelijk hebben we Kanye nodig, maar hij zei... Eh, maar wat hij zei, stak niet. Je kunt mij altijd aanvallen. Ik kan daar prima tegen.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 En met de nummer 1 zijn we natuurlijk weer aan het einde gekomen van deze uitzending van de Euro Breakdown van deze week. Deze week was de 26e jaargang, aflevering 44 van vrijdag 4 november 2016. We hadden 10 stijgers, 15 zittenblijvers, 11 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. We, verwelkomen Adele, Pentatonix, Little Mix en Robbie Williams in de lijst. Hey, ik bedank je weer voor het luisteren. Straks veel plezier met Zandvoort Door. En volgende week tussen 3 en 5 ben ik er gewoon weer met een nieuwe hitlijst van Europa hier op eh, CFM Zandvoort.